7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een zie in een fabriek in Iran zijn gisteravond twee doden gevallen. Het zou gaan om de militaire basis Parchin bij Teheran... waarvan wordt aangenomen dat er munitie, explosieven en atoomwapens worden ontwikkeld. De explosie was enorm. In een straal van 15 kilometer rond de fabriek zouden ramen zijn gesprongen. Het Westen en Israël verdenken Iran ervan dat het in het geheim een atoomwapen ontwikkelt. Teheran ontkent dat. Het internationaal atoomagentschap is sinds 2005 niet toegelaten tot het Parchin-complex. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de Nederlandse economie blijft groeien, maar zegt wel dat er nog financiële hervormingen nodig zijn. Vooral ouderen hebben veel te besteden, maar jongere gezinnen hebben veel schulden. En dat is een bedreiging, zegt het IMF. Nederland zou daarom bijvoorbeeld de pensioenpremies voor jongeren moeten verlagen. En ook moeten ouderen meer geld belastingvrij aan hun kinderen kunnen schenken, vindt het IMF. De molen van Buren blijft een rijksmonument. Molen Windlust werd door een brand in 2012 helemaal verwoest en werd daarna herbouwd. Minister Bussemaker beschouwde de Friese molen sindsdien als een replica en trok daarom de status van rijksmonument in. Maar volgens de Tweede Kamer is het exact dezelfde molen, alleen met nieuwe materialen. En de minister die gaat daar nu in mee. Het legendarische Waldorf Astoria Hotel in New York komt in Chinese handen. Eigenaar Hilton verkoopt het hotel voor bijna 2 miljard dollar aan een Chinese verzekeringsmaatschappij, maar blijft het wel zelf exploiteren. Nog zeker 100 jaar, zo is afgesproken. Het Waldorf Astoria Hotel staat sinds 1931 in Manhattan en was destijds met ruim 1500 kamers het grootste hotel ter wereld. De bekende Waldorf-salade is er bedacht. In de loop der jaren zijn er ook Waldorf Astoria hotels in andere steden gekomen, onder meer in Amsterdam. En die blijven gewoon eigendom van Hilton. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen en ook de nacht verloopt nat.